En Anyone Who Had A Heart. Natuurlijk. Hey, welkom bij de show. Gezellig dat je erbij bent op deze eh, zondagmorgen. Ik ga je oren weer lekker verwennen. Tot een uur of twaalf. Met heerlijke muziek. Eh, heel veel afwisseling. En vooral het eerste uur heel veel easy momentjes. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Daarbij hebben we natuurlijk ook nog een eh, gesprekje over een belangwekkend onderwerp. We gaan het hebben over Mercy Ships. Wat is dat nu weer? Nou, je hoort het allemaal straks. Nou, onder andere deze prachtige van Bill Withers. Lovely day, want dat gaat het worden vandaag bij GoFM. something without her face in the heart. Prachtig toch? Deze mooie zondagmorgen. Nou ja, nou, ik vind het wel een mooie zondagmorgen. Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You. Wie zou dat wel willen? Dat is een geliefde toch? Of haar geliefde, zou ook natuurlijk kunnen. En Lovely Day, ook een prachtig liefdeslied van Bill Withers hier bij GoFam op de zondagmorgen. Straks gaan we praten over mercy ships. Wat is dat? Nou, dat zijn uh, hospitaalschepen van een christelijke organisatie, dat wel. En zij doen heel goed werk. En wat ze doen en waarom, eh, ja, dat hoor je zo meteen dus over ongeveer een kwartiertje in de show. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren naar GoFam. blowing out your cigarette. You bring it up towards your lips. You breathe and push the smoke away, just like you do with all your friends. Your room is messy and full of clothes. The curtains drawn, the windows closed. When did the person that I love turn into someone I don't know? Cause there's a light gone from your eyes. Like the whole world's not as bright until you find another high. There's so much pain inside your voice, and you try to drown it out with anything to fill the void. But trust me, mate, you've got this. You always were the strongest, but I'm not gonna promise that this won't hurt. You were lying in the bathroom, we almost thought we lost you, cause trying to numb the I'm not giving up on you. I say it's time we have to talk. You make a move towards the door and you deny there's anything you've got to hide or answer for. You say, I don't want you in my place. Just get the fuck out of my face. But I won't give up so easy, cause I know you do the same. So trust me, mate, you've got this. You always were the strongest, but I'm not gonna promise that this won't hurt. You were lying in the bathroom, we almost thought we lost you, cause trying to numb the pain only makes it worse. And if it gets worse, before it gets better, don't be afraid to fall, cause I won't let you if it gets worse before it gets better. Don't be afraid to fall. So trust me, mate, you've got this. You always were the strongest, but I'm not gonna promise that this won't hurt. You were lying in the bathroom, we almost thought we lost you, cause trying to numb not giving up on you. I'm not giving up on you. I'm not giving up on you. I'm not giving up on you. I'm not giving up on you.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 Ja, die gebruikte hij natuurlijk in eh, die mooie formatie Love and Spoonful. Je hoorde Daydream uit 1966 en de nieuwe single voor Dean Lewis. Trust Me, Mate. Staat nu in de tipparade of eh, is hij al in de top 40 terechtgekomen? Zou zomaar kunnen. Ja, we houden dat ook hier een beetje bij bij GoFM. We zijn hier intussen aan de tweede bak koffie. We zijn echt gezellig eh, bezig. We hebben van die gekke wafeltjes. Ja, geen pennywafels, maar van die wafeltjes met iets van vanille, smaakachtige dingen. we durven eigenlijk niet naar de ingrediëntenlijst te kijken. Want misschien zit er wel eh, iets te veel aan E291, E361, E694, E122, E111, E212 in. Hmm, ik noem maar wat. Hey, mooie muziek, ook weer van de Eagles vandaag.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 should Gazebo. I like Chopin. Wie niet trouwens, hè? Eh, klassieke muziek draaien we natuurlijk niet op de zondagmorgen. Misschien wel een klein beetje als we weer eens Exception in de show hebben. Zou zomaar kunnen, hè? Eh, in een ogenblik dat eh, Mercy Ships onderwerp. Gaan we zo aan beginnen. Interessant onderwerp voor degene die ja, wel iets hebben met hulp, zou je kunnen zeggen. Aan mensen die het niet zo goed hebben en die de hulp kunnen gebruiken. Je hoort het zo meteen naar Nora Jones en Don't Know Why. left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly My heart je bed ligt, dan eh, ga je bij deze muziek eh, niet echt wakker worden, denk ik. Dan draai je nog een keertje lekker om. Het zwoelen van Nora Jones. Don't know why. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Eh, hier is mijn collega Herman de Bruin. In dit onderwerp gaan we praten over Mercy Ships. En wat Mercy Ships zijn, dat ga ik vragen aan mijn gast in de studio, Lianne Verhoef. Lianne, welkom. Ja, Goeiedag. Eh, Mercy Ships, dat klinkt als scheepvaart, eh, maar ik zie jou nog niet zoals stuurman van een schip. Of <laughs> heb ik dat mis? Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb eh, helemaal niks zelfs met scheepvaart. Nou ja, oh. Behalve dat mijn man altijd gevaren heeft. Oké, okay, nou, dus als dus machinist. het wel dichtbij. Dus het zit er wel dichtbij inderdaad. Ja, ja, maar Mercy Ships zijn bijzondere schepen. Dat, heb ik al begrepen. Wat, wat doen de Mercy Ships? Ze vervoeren geen vracht over heel de wereld, hè? Nee, Mercy is een Amerikaanse organisatie. En zij zijn sinds 1978 actief met een ziekenhuisschip. Ja. En sinds een aantal jaar hebben ze twee schepen. Mhm. En dat zijn op dit moment zijn de Afrika Mercy en de Global Mercy in de vaart. En die verlenen medische hulpverlening. Ja. Doen medische operaties. Ja, met name in Afrika. Het zijn eigenlijk eh, varende ziekenhuizen. Zeker, ja. ja. ja. Er zijn natuurlijk ook wel ziekenhuizen in Afrika, in de landen in Afrika, toch? Er zijn zeker wel ziekenhuizen, helaas niet, eh, niet voldoende. Mhm. En er zijn ook heel veel operaties die niet uitgevoerd kunnen worden in, eh, in de landen waar Merships komt. Ja, ja. Ja, Merships die doet niet alleen maar de operaties daar uitvoeren, maar die, gaat ook, ja, die leidt ook mensen in het land op om zo blijvende impact te hebben. Ja. Want Er, wonen ruim 600 bemanningsleden ook op het schip zelf. en eh, dat wisselt van mensen die een aantal maanden of een aantal weken aan boord zijn. Nou, ik zal zelf eh, voor twee jaar aan boord gaan met mijn gezin. Ja, dat is ook nog zo'n punt. Dat eh, gaat ook gebeuren, hè? Ja. ja. Spannend? Ja, nogal. <laughs> Ja, het is wel, wel even een verandering, ja. <laughs> Het hele gezin, zeg je? Dus met de kinderen? Ja eigen hut en zo? Dat Wij hebben eh, inderdaad een eigen hut, een zespersoonshut. Eh, Oké, dus dat, eh, dat is allemaal goed geregeld. Dat is in principe best wel goed geregeld. En dan kijk je ja. wat je zelf moet gaan doen. Ja, nou, er is genoeg te doen, want het is natuurlijk gewoon een, een, een, drijvend dorp. Waarom eigenlijk die schepen? Ja, logisch dat die schepen daar af en toe aan kunnen leggen, maar jullie kiezen er niet voor om ook vaste locaties in, in landen in Afrika te hebben. Nou ja, het mooie is dat een schip zelfvoorzienend is. Mhm. Dus dat, eh, nou ja, de techniek is aan boord. Ja, dus ze zijn niet afhankelijk. ingewikkeld qua logistiek, denk ik. Ja. Eh, Eten en drinken bijvoorbeeld, eh, dat soort dingen. Ja, maar wel doordat het, ja, het is inmiddels een best wel grote organisatie natuurlijk. Dus het, mm, ja, dat heel veel regelwerk. Ja, maar dat, dat is ook goed geregeld. Ja. Dat gaat goed. En het nieuwste schip, de Global Mercy, die is echt speciaal gebouwd met het doel om ziekenhuisschip te oh, zijn. Dat is nog mooier natuurlijk. Zeker, en dan kan je alles eh, erin zetten wat je echt nodig hebt. Ja. Hoef je niet eh, te kijken wat was er al en wat moeten we gaan doen. En jij doet het vanuit een bepaalde geloofsovertuiging. Hè? Ja, klopt. Ja. het is eigenlijk wel een eh, hele mooie manier om mijn geloof handen en voeten te geven. Ja. en dat is ook wel de reden waarom we dit gaan doen. ze hebben gewoon een hele mooie maatschappelijke missie. Nou ja, mensen helpen. Mensen helpen inderdaad. hopen Hoop en eh, genezing brengen. En levens veranderen is eigenlijk eh, de, visie eh, ja. die heeft. Gaan jullie dan ook uh, zending drijven, om het maar even met dat ouderwetse woord te zeggen? Nee, niet zozeer. Nee, het is echt praktisch uh, je geloven handen en voeten geven. Ja, ja. ja. En ja, de kinderen, de, de ene is nog heel klein, de andere is vier. Die wordt volgend jaar schoolplichtig. Oh, ze wordt in januari vier. Uh, in januari ja, ja. dus als wij daar starten, wordt ze vier. Er is school aan boord. Oh, die is, dus ook aan boord? Een academie aan boord, dus hij gaat daar starten met school. Ja, ja. ja. je zei al, het is heel dorp en daar is soms ook een school. Dus eh, dat, dat, is eh, logisch natuurlijk. Ja. Nou, ik wens je daar heel veel succes mee. Uh, Mercy Ships Holland. kunnen mensen op sociale media daar iets over vinden? Want jullie hebben natuurlijk ook sponsors nodig. Want dat wordt, moet allemaal wel betaald worden. Ja. ja, ze, kunnen, ze kunnen sowieso op de site van Mercy Ships Holland kijken. mercychips.nl. Mm wij gaan ook onze eigen weblog bijhouden. Oh, en waar kunnen mensen dat zien? Uh, dat is www.vandewalindeboot.nl de bal in de boot. <laughs> Ja. Ook een mooie titel. Om dan eh, <laughs> dat te doen. En daar ga je regelmatig... Uh, ja, je ervaring. <laughs> Dat wordt een van mijn taken aan boord. Dat wordt? Dat wordt een van mijn taken aan boord. Oké, oh, dan heb je al één taak die uh, wekelijks... En de eerste blog staan erop. Mijn man zit nu in Sierra Leone. Oké, dus je kan al wat dus delen. je hebt al wat gedeeld bij al wat gedeeld inderdaad, ja. Nou, leuk om dat allemaal mee te maken. En ook heel spannend, denk ik, om die twee jaar wat ongewis te zijn wat, eh, wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, zeker. Ja. ja. Maar vanuit je geloof heel zinvol om dat te doen. Ja. Denk ik. Dankjewel voor het gesprek, Lianne Verhoef, over de Mercy Ships. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. considou a qual heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was. De boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door. Het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en woorden in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en de waar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoet hout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader, de hoge ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voor Wie kan dit lied niet meezingen? Eerlijk is eerlijk, hè? Jij toch ook, toch? Wij wel hier in de studio, we zingen het allemaal mee. De een nog valser dan de ander. Maar dat mag de pret niet drukken. Je hoorde toch maar mooi natuurlijk. Wim Sonneveld en het Drup en Pierre Abset met Judy Ici natuurlijk, een van die prachtige Franse chansons uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Het schiet al aardig op. Eh, heb ik je al verteld van onze geweldige website vandaag? Eh, nee? Nou, dan ga ik dat nu even doen. Eh, we hebben echt een geweldige website met al het nieuws uit de regio. Dus als jij uh, een nieuwsjunk bent en je wil alles weten van de toestanden in de regio, ga dan naar onze website go-rtv.nl go-rtv.nl Daar vind je niet alleen het laatste nieuws, maar ook tip voor de komende weken bijvoorbeeld. Wat is er allemaal te doen in de regio? De agenda. Wat erin staat, daar kom ik straks over ongeveer een half uurtje, drie kwartier op terug. up that's where. probeer die naam van deze man eh, steeds uit te spreken, <laughs> maar dat is bijna onmogelijk. Het Israël en dan Kamakawowir Ole. Of zo. Hm? Somewhere over the Rainbow. Ja, doet me denken aan een reclamecampagne voor een eh, ziektekostenmaatschappij. Misschien weet je dat wel. En ja, die reclamespotjes komen er ook allemaal weer aan de komende <laughs> maanden. Oeh, ik zet me alweer schrap. Ehm, wat hoorde je ervoor? Oh ja, Wonton Natuurlijk hier bij GoFam. En I Lie en I Cheat. Nou, Wonton de buren Dus terecht dat ze ook hier in de show zitten. Over acht minuten ga ik beginnen aan het tweede gedeelte van de show. En dan heb ik ook eh, ja, een reportage van Jeroen van Gent. Had vorige week een vrij weekje. En eh, vandaag is hij er weer gewoon eh, bij. En heeft een heel leuk onderwerp bedje te bespreken. Althans, hij heeft het al besproken op straat. Dus. En intussen hoor jij Steven Wonder. En Mr. Know-it-all. Een prachtige van Stevie Wonder. Jawel, aan het einde van het eerste uur van de zondagmorgen van GoFam. Mr. Know-it-all. Ik geef een paar minuten pauzeren. Hm? En daarna ben ik bij je terug bij het tweede gedeelte van de show. Zoals gezegd met een reportage van Jeroen van Gent. En nog veel meer lekkere muziek om lekker te blijven luisteren. Op de zondagmorgen terwijl je misschien aan het late ontbijt zit. Of misschien wel aan de vroege eh, zondagmorgen brunch tot besluit van dit uur. Och, wat een ongelooflijk romantisch lied van de veel te vroeg overleden Frans Halsema. Ik mis. Tot zo meteen. Ik mis een gele regenjas, een vinger op het randje van een sherryglas. Ik mis het wachten op de hoek. En zoals jij daaraan komt in je spijkerbroek. Ik mis het altijd even plagen met de haaltjes aan mijn sigaret en het woordje kom dan maar. Ik mis al elke lange autorit als jij dan zwijgend naast me zit, dat kleine streelgebaar. alles wat een mens maar kan verlangen. Ik heb een vrouw, ik heb een huis, ik heb een kind. Maar waarom blijf ik dan aan kleine dingen hangen? Alsof het leven daarmee pas begint. je die ik daar altijd terugvind, naast je nagelak. Ik mis een vinger op mijn arm, hij trekt maar een klein streep en ik voel me warm. Ik mis ons stiekem in de bioscoop, domweg gelukkig zonder hoop, hulpzoekend bij elkaar. Ik mis de angst dat deze keer misschien Eén van ons tweeën wordt gezien en denken was het maar waar. Want jij hebt alles wat een mens maar kan verlangen. Je hebt een man, je hebt een huis, je hebt een kind. En waarom dus aan kleine dingen hangen? Alsof het leven daarmee pas begint. tranen naast Ik mis het woordje lieveling dat zeggen moest. Je weet dat dit zo niet meer ging. Ik mis de stem die er nu niet meer is om te beamen wat ik mis. De nagel in mijn hand, die nagel die wanhopig zei. Ik zal je missen en jij mij mijn lief, mijn misverstand. Wij hebben alles wat een mens maar kan verlangen. Een lieve vrouw, een lieve man, een huis, een kind. De kleine dingen waar we nu aan blijven hangen. Zijn het geluk waarmee verdriet begint.